Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Indonesië is de zonk op het Toba-meer in Noord-Sumatra. Hij ligt op een diepte van 450 meter. De overvolle boot zonk kort na vertrek uit de haven. Het was het dodelijkste ferryongeluk in Indonesië in bijna 10 jaar. 18 mensen werden gered. Van de ongeveer 180 anderen zijn pas drie lichamen gevonden. De veerboot is nu gelokaliseerd met speciale apparatuur voor bodemonderzoek. De komende tijd zal worden geprobeerd het wrak omhoog te halen. Vanwege de diepte kunnen daarbij geen duikers worden ingezet. De kapitein die het ongeluk heeft overleefd is door de politie ondervraagd. Turkse president Erdogan is met een absolute meerderheid herkozen, zegt de Turkse kiesraad. 2% van de stemmen moet nog worden geteld, maar die kunnen de uitslag volgens de kiesraad niet meer veranderen. De afgelopen avond eiste Erdogan de overwinning al op. Volgens staatsmedia had hij 53% van de stemmen gekregen. De grootste oppositiepartij CHP legde zich daar niet bij neer... en geloofde de cijfers van de staatsmedia niet. De komende ochtend om 11 uur Nederlandse tijd... houdt CHP-leider Intje een persconferentie. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wordt extra beveiligd vanwege een doodsbedreiging. Onder meer op het stadhuis is zichtbaar meer beveiliging aanwezig. Abu Talib vertelde over de bedreiging in het NOS-WK-programma Studio Rusland. De bedreiging kwam volgens hem anderhalve week geleden binnen... na een raadsdebat met Denk over zijn beslissing om een Pegida-demonstratie toe te staan. Abu Talib besloot niet meer terug te gaan naar het stadhuis... en moest in het vervolg van de raadsvergadering worden vervangen. Volgens bronnen van de NOS kwam de bedreiging uit Turkse hoek.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 I keep your picture in my car. I hate the thought of you alone. I've been keeping busy all the time, just to try to keep you off my mind. Trying to figure out the time zones, making me. tonight and he's gonna make you sing those Christmas songs and Christmas rhymes, the presents he will.